Stef Banstra met het NWS Journaal. Oekraïense drones hebben schade aangericht aan een haven in het Russische vasteland, niet ver van de Krim. Bij die aanval zouden twee schepen en twee aanlegstijgers beschadigd zijn. Het gebied is van grote strategische waarde voor het Russische leger en daarmee een doelwit voor Oekraïne. De haven wordt gebruikt om de Krim te bevoorraden, onder meer via de nabijgelegen Krimbrug. Justitie in de Verenigde Staten heeft alsnog beelden uit de Epstein-files gepubliceerd die eerder offline waren gehaald. Meerdere Amerikaanse media ontdekten dat onder meer een foto van president Trump... en Epsteins handlanger Glenn Maxwell niet meer online stond. Volgens Amerikaanse justitie was die foto offline gehaald... omdat er mogelijk slachtoffers van Epstein op stonden. Dat bleek later niet het geval. Tot nu toe is slechts een deel van de documenten van de Epstein-files gepubliceerd... en dit tot woede van enkele congresleden. En veel van die documenten zijn ook nog eens zwart gelakt. De NS rijdt vanaf vandaag met minder treinen. Vanwege de start van de kerstvakantie zijn er minder reizigers. Daarom worden op bepaalde trajecten minder treinen ingezet in de spits. De speciale vakantiedienstregeling geldt tot en met 2 januari. En ook tijdens de jaarwisseling is de dienstregeling aangepast. Op Oudejaarsdag wordt het openbaar vervoer vanaf 8 uur s avonds vrijwel overal stilgelegd. En op Nieuwjaarsdag start de NS de dienstregeling dan weer rond 10 uur s ochtends. In gidsen in Amsterdam komen steeds vaker teleurgestelde toeristen tegen... die zoeken naar plekjes in kerstmarkten die helemaal niet bestaan. Sociale media-accounts die reistips delen... plaatsen steeds vaker video's die gemaakt zijn met AI. Op sommige van die video's zijn besneeuwde straten te zien... terwijl er geen enkele sneeuwvlok gevallen is in Amsterdam. Het weer. Vannacht is droog bij een graad of 3. Later vandaag op veel plekken zon. Alleen in het noordoosten dan iets meer bewolking. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Stef